Argentinië is het derde land dat het Russische middel officieel toelaat... na Rusland en Wit-Rusland. Ook het Pfizer-BioNTech-vaccin is er goedgekeurd. FBI-agenten zijn het huis binnengevallen van iemand die mogelijk betrokken was bij de zware explosie in Nashville. Vrijdag werd in de Amerikaanse stad een camper midden op straat opgeblazen. De ontploffing veroorzaakte enorme schade aan auto's en gebouwen. Drie mensen raakten licht gewond. Bij de camper zijn ook menselijke resten gevonden. Het is nog onduidelijk van wie die zijn. Maar volgens CNN gaan betrokken functionarissen uit van een zelfmoordactie. In Iran zijn meerdere bergbeklimmers om het leven gekomen door een sneeuwstorm. De Iraanse staatstelevisie meldt dat het om acht doden gaat. Andere media spreken van zeker tien slachtoffers. Naar zeven bergbeklimmers zou nog worden gezocht. De slachtoffers vielen in een populair skigebied ten noorden van de Iraanse hoofdstad Teheran. Het heeft daar de afgelopen dagen flink gesneeuwd. Een Iraanse hulporganisatie had al gewaarschuwd voor lawines in het gebied. In het noordoosten van Nigeria zijn zo'n 40 houthakkers ontvoerd en drie anderen om het leven gebracht, meldt het Franse persbureau AFP. De mannen kwamen donderdagavond niet meer terug uit de bossen. Bij een zoektocht werden diep in het bos de lichamen van drie houthakkers gevonden. Het lijkt erop dat ze zijn doodgeschoten toen ze wilden vluchten. De rest is nog altijd spoorloos. Vermoedelijk zit de islamitische terreurbeweging Boko Haram achter de ontvoering. Het weer vannacht veel wind, aan zee stormachtig. De temperatuur ligt rond de 5 graden. Ook de komende dag veel wind en regen, vooral in het westen. Pas tegen de avond wordt het droog en het wordt een graad of 7.